9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In 2040 moet er tussen negen grote Nederlandse steden... elke 10 minuten een trein rijden. Dat is het plan van staatssecretaris Van Veldhoven... dat ze vanmiddag naar de Tweede Kamer stuurt. Ze wil dat er een metro-achtige verbinding komt... tussen Zwolle, Arnhem, Nijmegen, Eindhoven en Breda. En ook de vier grote steden zitten daar dan op. Mensen die daar wonen moeten zonder in de reisplannen te kijken... naar een station kunnen gaan... omdat er altijd snel een trein komt. Vakbond FNV wil dat er wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof Chrome 6 hebben gebruikt. Ook dringt de bond aan op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden werklozen werden blootgesteld aan de stof en gezondheidsklachten kregen. President Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten elkaar eind deze maand in Vietnam op 27 en 28 februari. Dat maakte Trump bekend in de State of the Union, zijn jaarlijkse toespraak voor het congres. Hij herhaalde daarin dat er een muur komt op de grens met Mexico. ING heeft afgelopen jaar, ondanks een megaschikking met justitie... 4,7 miljard euro winst gemaakt. Zo'n 200 miljoen euro minder dan een jaar geleden. Topman Hamers zegt dat er afgelopen jaar dingen zijn bereikt om trots op te zijn. Maar dat er ook uitdagingen waren waarvan wordt geleerd. De Oscars worden dit jaar uitgereikt zonder presentator. Dat heeft televisiezender ABC, die de Oscars uitzendt, bekendgemaakt. Het is voor het eerst in 30 jaar dat er geen host op het podium van de filmprijzen staat. De oorspronkelijke presentator, acteur en komiek Kevin Hart... trok zich terug nadat homofobe tweets van hem waren opgedoken. Daarna is er geen gevangen gevonden. De ceremonie wordt dit keer aan elkaar gepraat door verschillende beroemdheden... onder wie Jennifer Lopez, Chris Evans en Whoopi Goldberg. Het weer, vanochtend valt er vooral regen in het noordwesten... vanavond juist in het zuiden en oosten... en het wordt maximaal 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dagelijkse files worden korter, maar een ongeluk op de A9 veroorzaakt veel vertraging. Van Diemen naar Amstelveen drie kwartier oponthoud tussen knopen Diemen en Amsterdam Zuidoost. Twee rijstroken zijn daar dicht... Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp staat het vast. Daar tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ook een kwartier oponthoud. Daar staat het vast tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Nieuwe Meer. En op de A27 Almere-Gorkum doe je er 10 minuten langer over... tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd.